Mariette Krol met het NOS Journaal. In heel Europa is de voormalige Duitse bondskanselier Helmoet Schmid geëerd als een groot staatsman. Schmid overleed vandaag, hij was 96 jaar. Van 1974 tot 1982 leidde hij West-Duitsland, onder meer tijdens een zware economische crisis en aanslagen door de extreem linkse Rote Armee-fractie. Schmid was voorstander van onderhandeling met de Sovjet-Unie... maar ook voorstander van het plaatsen van kernwapens in West-Europa. Duitsland stuurt sinds eind vorige maand Syrische asielzoekers weer terug naar het EU-land waar ze zijn binnengekomen, zoals is afgesproken in het akkoord van Dublin. Sinds augustus werd de afspraak niet gehandhaafd vanwege de grote toestroom, om humanitaire redenen, maar ook om het registratiecentrum te ontlasten. Twee douaniers zijn opgepakt omdat ze mogelijk drugs hebben ingevoerd op Schiphol. Ook zouden ze een ambtenaar hebben omgekocht. RTV Noord-Holland schrijft dat in totaal vier mensen vastzitten in deze zaak. Bij huiszoekingen is bij een van de verdachten een vuurwapen gevonden. Minister Plasterk voelt er niet voor om de grondwet aan te passen... om het aantal afsplitsingen in de Tweede Kamer tegen te gaan. Er zit een recordaantal van 16 fracties in de Tweede Kamer... en vijf daarvan zijn één- of tweemansfracties ontstaan door afsplitsing... Volgens Plasterk moet de grondwet worden veranderd om een Kamerlid te dwingen om zijn zetel op te geven als hij uit de fractie stapt. Kamerzetels zijn toegewezen aan individuele Kamerleden en niet aan de partij. De nieuwe Portugese regering is al na anderhalve week gevallen. Het parlement heeft het programma en de begroting afgewezen een motie van wantrouwen van de linkse oppositie werd aangenomen. Bij de verkiezingen van begin oktober had de centrumrechtse coalitie van premier Coelho de meerderheid verloren. Maar hij kreeg wel de opdracht van de president om een minderheidskabinet te vormen. Tot woede van de linkse oppositie. Het weer, vannacht af en toe wat regen, ongeveer 14 graden.